Kasper Meijer met het NOS-journaal. Sigrid Kaag stopt als demissionair minister van Financiën. Over twee weken wordt ze namens de Verenigde Naties... speciaal gezant voor humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza. Dat laat de D66-politicus weten op X. Kaag is door VN-baas Guterres gevraagd voor de functie. Ze werkte eerder ook al voor de VN. Demissionair klimaatminister Jetten zal de functie van minister van Financiën waarnemen tot er een opvolger is gevonden. Sigrid Kaag liet na de val van het kabinet afgelopen zomer al weten dat ze de Nederlandse politiek zou gaan verlaten. Meerdere vluchtelingenkampen in het midden van de Gazastrook worden zwaar gebombardeerd, schrijft persbureau AP. Het Israëlische leger heeft inwoners opgeroepen een deel van het gebied te verlaten. Als ook hier het grondoffensief tegen Hamas wordt ingezet... zou dat na het noorden en zuiden het derde gebied worden... waar van straat tot straat wordt gevochten. De politie heeft vanmiddag in Breda een waarschuwingsschot gelost om een man aan te houden. De man liep kort daarvoor met een mes rond bij een winkelcentrum. Ondanks waarschuwingen van agenten en het waarschuwingsschot gaf de man zich niet over. Daarop werd hij getaserd en is hij in zijn been gebeten door een politiehond. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Kanye West heeft zijn excuses aangeboden voor zijn eerdere antisemitische uitspraken. Vorig jaar kwam de Amerikaanse rapper en modeontwerper in opspraak vanwege antisemitische berichten op sociale media. Kledingbedrijf Adidas stopte daarna de samenwerking met West. Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor mijn ongewenste ophef. Het was niet de bedoeling om mensen pijn te doen en ik heb er veel spijt van, schrijft J in het Hebreeuws op X.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 2023 cover-up is een openbaring. De kerstspecial live vanuit de studio eh, in Groovetown, eh, Zandvoort. Ook in het eh, tweede uur een keur aan jazzy, Koele, zwoele, swingende en verringende covers... van bekende, onbekende, dan wel grijs gedraaide hits uit de NPO Top 2000. Eh, onder de bezielende begeleiding van Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En eh, we begonnen het tweede uur nogmaals met een... Eh, eh, song eh, van Sarah Vaughan. Dat wil zeggen haar cover van het welbekende Imagine van John Lennon. Dat vaak te beluisteren valt rond de kersttijd. Maar deze vertolking van Sessie Sarah Vaughan... wordt niet vaak gedraaid. Het verscheen een jaar na het origineel in 1972. En het leek me toch wel meer dan de moeite waard... om onder jullie aandacht te brengen. Geland op plek 79 in de top 2023 cover-up is een openbaring. Online gokbedrijven doen te weinig om spelers te beschermen. In een jaar tijd vergokken Nederlanders online meer dan een miljard euro per speler gemiddeld om een verlies van 310 euro per maand. Ik had juist gedacht dat gokbedrijven er alles aan zouden doen om gokverslaving tegen te gaan. Sterker nog, daar had ik al mijn geld op ingezet. is tegenwoordig populairder dan eh, flipperen... waar tenminste nog enige behendigheid eh, aan te pas kwam. Sandy Nelson, de drummer, hoorde je net. Hij is eh, een van de weinige muzikanten die top 10 hits scoorde... als rock- en jazzdrummer in de Verenigde Staten... in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En zijn drumplaten waren een inspiratiebron voor mensen als Charlie Watts... Keith Moon en John Bonham... Eh, Nelson vergokte en verzoop al het geld dat hij met die hits eh, verdiend had. Maakte nog een paar plaatjes in de jaren 60 en verdween toen in de obscuriteit. Eh, dit kwam van het album uh, Hocus Pocus, Nelson, de Pinball Wizard van de Who. Ehm, ja, ik vond hem vermakelijk genoeg voor een notering in onze Top 2023 cover-up. op positie en An Italian boss of a, of a mother, she was fed up with her 40 and 42 year old sons still living at home with her near Milan. So she eventually took them to court uh, where a judge agreed to legally evict her sons because uh, the judge said they are over 40 and therefore the mom's um, duty of care has reasonably passed. meer jongvolwassenen van eh, tussen de 18 en 30 jaar oud blijven, heb ik me laten vertellen, bij hun mama's en papa's eh, thuis eh, wonen. In 2023 woonde meer dan 46% van deze groep nog thuis. En zo'n 20 jaar geleden was dat ver beneden de 40%. Use Somebody, oorspronkelijk van de Kings of Leon in uh, swingend jasje gestoken door een moderne brassband uit eh, Engeland. Eh, de Hackney Colliery Band. leuke groep te vinden op plek 1077. Deze cover, Use Somebody. Reza Bellucci, a 51 year old Florida man, was arrested by the U.S. Coast Guard for attempting to cross the Atlantic Ocean inside a homemade, human sized hamster wheel located around 70 miles off the coast of Georgia. Bellucci claimed he was heading to London using his hydropod vessel. Amsterwiel de woelige oceaan over. Je moet het eh, maar durven. Eh, like a bridge over troubled water. Zeg nou zelf, deze cover was toch een eh, stuk beter te verteren... dan het origineel van Simon en eh, nogal pathetisch eh, origineel. En waarom is die cover zo goed? Nou, dat komt natuurlijk door het eh, geweldige gospel big band arrangement van de meester Quincy Jones en zijn orkest met daarin onder meer drummer Grady Tate. Toets Tielemans hoorde je ook nog een riedeltje spelen, gitariste Eric Gill en dan natuurlijk zangeres Valerie Simpson. like a Bridge Over Troubled Water. Te vinden op plek 345 in onze Top 2023 cover up. The result of all this volatility is a summer of purges in China. President Xi, he's getting more insecure and more paranoid as he stays in office longer, which is pretty typical for long serving dictators. How far does Putin's paranoia go right now? Does he have people taste testing his food? We're told that he does. those advertisers, I imagine, are going to say, they're going to say, we didn't kill the company. Oh, yeah. They're going to say, tell it to, tell it to Earth they're going to say that they're going to say Elon that you killed the company because you said these things and that they were inappropriate things and that they didn't feel comfortable on the platform, right? That's that's and, what and they're going to say. And let's see how Earth responds to that. wereld eh, vergaat inmiddels van de complotdenkers en meloten... met waanvoorstellingen en een vertroebelde historische blik. Met als eh, toppunten twee kwaadaardige totalitaire megalomanen... Best Friends Forever in eh, Beijing en Moskou. Maar we laten ons natuurlijk de niet kisten. Vrijheid en jazz zijn de meest goedaardige en onverwoestbare wapens... waarover we beschikken. Paranoid Android hoorde je eerst. In een eh, bewerking van de pianist eh, Brad Mildau. Eh, die nummers van Radiohead veelvuldig heeft gecoverd. Ik zou zeggen, zoek zijn live uitvoeringen maar eens op op YouTube. Het eh, gehele nummer bestaat uit eh, drie gedeeltes. Jordi hoorde je part 1 en eh, deze versie die je dus net voor Human Nature hoorde van Miles Davis. Deze versie van Mildau komt van zijn soundtrack bij de film Mon Chien Stupide. En te vinden op plek 524 in de top 2023 cover-up. Uh, ja, tja, over, over ongeleide projectielen en narcisten gesproken. Prins Tesla spande dit jaar misschien wel de kroon. Wat die allemaal liep eh, uitkramen, Ik kon er geen touw aan eh, vastknopen. Why, why, why? Twitter them that it's human nature. Miles Davis, ik noemde hem net al, was een van de eerste jazzmuzikanten die eh, Michael Jackson uh, coverde. En daarna volgden nog vele muzikanten die dat gingen doen, eh, jazzmuzikanten. En dit nummertje Human Nature, die cover kwam van zijn album, Miles Davis album Under Arrest uit 1985. En mondt uit in een verdienstelijke spot op plek 333. Now to that record breaking discovery of the coast of Japan. Scientists have spotted a snailfish swimming more than 8,300 metres underwater, the deepest recording of a fish ever caught on camera are the wind. Also younger than the and a bonnie boat was one. And we sailed into the mystic. Ought not hear a sailor's cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and your spirit fly into the mystic. When that foghorn blows, I'll be coming home. your gypsy soul, just like down in the days of old. Magnificently we'll float into the mystic, yeah, yeah. down in the days of old. Eh, zijn de, weer, eh, de wonderen de wereld eh, nog niet uit... als we ons maar durven over te geven aan de mystiek. Into the Mystic. fraaie meeslepende versie van de Flying Horse Big Band... onder leiding van saxofonist Jeff Rupert. En die begeleidde de zanger Jeff T-Bone Gerard. Fantastisch, denk ik. hele mooie, fraaie cover. <clears throat> met stip uh, beland op plek 105 in onze top 2023 cover-up. It is a historic day in space. India has become the first country to reach the South Pole of the moon and the fourth country to ever land on the moon. night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft, soft moonlight seems to shine in your blush can I just have one more moon dance with you, with you, my love? Sugar, can I just have one more romance with you, with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait for the morning to come. And I know now the time is just right. So straight into my arms you will run Lord will be waiting to make sure that you're never alone. and then, all my dreams will come true, dear. There and then, I will make you my own. Each and every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. So baby, one more moon dance with you. You, my love, sugar, Can I just have one more romance with you. You, my love, will heb daar grote twijfels bij. Ik was er niet, ik, ik was op dat moment niet op de maan om te controleren of het wel of niet gebeurd is, meneer Wilders. Maar ik acht het, ik vind het zeer onwaarschijnlijk. Nou, volgens mij ben je al vrij ver op weg naar de maan. ZFM Jazz, Top 2023 cover-up, een openbaring. Eh, lijkt plotseling weer op eh, weg naar de maan. We zijn beland in een nieuwe space race, eh, zo lijkt het wel. eerst worden we drummer Grady Tate als zanger ditmaal. Begeleid door het Jazz Galo Orkest onder leiding van Peter Hertzpolsheimer. Met daarin jazz-astronauten als Johnny Griffin, Niels Henningstedt, Orsted Pedersen... Gary Mulliken, Ak van Rooyen en Ferdinand Hovel. hun cover van Moondance van Ben Morrison. Eh, te vinden op plek 85 in eh, onze top. En dat werd gevolgd door de cover van de Police. Sting, Walking on the Moon. Want het kan en bestaat toch echt. Zo laat de eh, gitarist Jeff Golub en zanger David Peck aan Thierry B. weten. Te vinden op plek 12, 12, op plek 1212 in onze top. Oh, we naderen al de laatste 10 minuten. Ehm, ja, de playlist die komt weer op mijn eh, te staan. Dus als je wil weten wat je allemaal beluisterd hebt... Eh, treur niet of wees niet bang. Hij komt weer op mijngroeven.nl te staan... met een eh, link naar de Facebook-page van ZFM. Ehm, nu gaan we over misschien naar wat meer aardse zaken. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. ZFM Jazz. Hurry. Tonight. after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna turn love and shine. We're gonna cause talk and suspicion. Give them an exhibition. Find out what it is all about. to midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, you're gonna play your tambourine. Mm-hmm. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We gotta cause talk and suspicion. Give them an exhibition. Find out what it is they all lay down. Yeah, after midnight, we're gonna let it all hang out. hang out. Yes, and after midnight, we're gonna turn love and shine. Mm, we're gonna cause talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is. Oh, Midnight. J.J. Kills, klassieker in een lekkere versie door de Deense zangeres, zangeres Hanne Boel. Die er, eh, zo te horen, geen al te stille nacht van wenst te maken. Plek 1601 in de top, 2023, cover-up. Ja, het zit erop. Eh, we zitten aan het einde van deze kerstspecial. Eh, ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik zou zeggen, trek alles uit de kast. uit de kleerkast, uit de koelkast. Om er een vrolijke kerst en een geweldig en muzikaal 2024 van te maken. Keep on jazzing, keep on grooving and moving. En ga vooral jazzconcerten bezoeken. Mijn naam is Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Viva la vida. Eh, daar gaan we ermee uit. Onderhoud van de democratie is niet iets van de overheid alleen. Het vraagt iets van ons allemaal. Democratie is veel meer dan je stem uitbrengen. Het is een houding. Een goed voorbeeld van de manier waarop de regering die kracht van onderop wil stimuleren... is via cultuur. Van festivalterrein tot concertgebouw en van museum tot muziekschool. Daarom blijft het kabinet bevorderen dat mensen kunnen genieten van cultuur. Bijvoorbeeld met de cultuurkaart voor jongeren. Not being able to make a joke is often the result of fear or uncertainty. But laughter is liberating. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I, I sleep alone. I sweep the streets I used to own. to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered my castle stand upon pillars of salt, the pillars of sand. Here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I once you gone, there was never, never an honest word. And that was when I It was the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the, the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries, they wait for my head on the silver plate. Just a puppet on a lonely string. Well, who would ever wanna be king? Whistle bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword, my shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word.